Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de westelijke Canadese provincie British Columbia is de noodtoestand afgekondigd vanwege de aanhoudende bosbranden. In de steden Kelowna en West Kelowna, zo'n 300 kilometer ten oosten van Vancouver, zijn duizenden mensen geëvacueerd. De autoriteiten zeggen dat de situatie zich de afgelopen 24 uur snel heeft ontwikkeld... en dat ze voor een extreem lastige uitdaging staan. Eerder werd het luchtruim al afgesloten... zodat er genoeg ruimte is voor blusvliegtuigen. Japan, de Verenigde Staten en Zuid-Korea gaan hun krachten vaker bundelen op economisch en militair terrein. Dat zeggen de leiders van de landen in een gezamenlijke verklaring. Het is voor het eerst dat de politieke leiders van de drie landen op een speciale top samenkwamen. Het doel was om de relatie tussen Japan en Zuid-Korea te verbeteren. Japan heeft Zuid-Korea begin vorige eeuw tientallen jaren gekoloniseerd en uitgebuit. De VS wil dat de landen hun oneenigheden oplossen... zodat ze zich gezamenlijk kunnen inzetten tegen de dreigende gevaren vanuit buurlanden Noord-Korea en China. Demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs wil laten onderzoeken of het schoolboekensysteem in Nederland duurzamer en goedkoper kan. De drie belangrijkste schoolboekenuitgevers stapten de afgelopen jaren over naar een systeem... waarbij scholen voor iedere leerling elk jaar nieuwe boeken moeten aanschaffen. Volgens ouders en docenten leidt dat tot papierverspilling. Dijkgraaf zegt dat het systeem ook duurder is voor scholen en wil daarom een onderzoek. Het is binnenkort niet meer mogelijk om gebruikers op social media platform X, voorheen Twitter, te blokkeren. Dat zegt eigenaar Elon Musk is dan maar de vraag of het echt gaat gebeuren. Experts wijzen masker op dat Google en Apple, het social media platforms, verplichten een blokkeerfunctie te hebben.